Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een al tienduizenden mensen op af. Maar omdat het ook drugsgebruikers en vandalen trok... werd begin juni besloten een deel van het terrein voorlopig af te sluiten voor publiek. En zwemmen mag er voorlopig dus helemaal niet meer. De politiechef van de Amerikaanse stad Minneapolis is opgestapt na een schietincident waarbij een ongewapende vrouw omkwam. Dat gebeurde vorig weekend. Een vrouw van 40 werd door een agent op straat doodgeschoten nadat ze de politie had getipt over een aanranding. Nog steeds is niet duidelijk hoe dit kwam. Omdat twee jaar geleden in Minneapolis onder dezelfde politiechef ook al een burger werd doodgeschoten door een agent en ze toen niet ingreep, is ze nu aan de kant gezet. Op de Europese wegen naar de vakantielanden is het druk. Zo staan er lange files in Zwitserland voor de Gotthardtunnel richting Italië en bij de Tauerntunnel in Oostenrijk. In Duitsland is het druk door wegwerkzaamheden. Volgens de ANWB loopt vooral Zuid-Duitsland vandaag helemaal vol. In Frankrijk is het druk op de bekende knelpunten zoals bij Lyon en nu ook in het zuiden van Lyon. De wereldtournee van Linkin Park is na de dood van voorman Chester Bennington afgelast. De Amerikaanse rockband zou eigenlijk vanaf donderdag door Amerika reizen. In juni trad Linkin Park nog op in de Ziggo Dome. Bennington pleegde eergisteren zelfmoord. Hij was 41 jaar. Het weer dan nog, in het noordoosten af en toe een bui. Verder geregeld zon, bij een graad of 26. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe... en daarbij kan het soms hagelen en onweren. Morgen ook buien en een paar graden koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is het vooral erg druk in de buurt van Utrecht... door werkzaamheden op de A28 op diverse plaatsen. Op de A1 daardoor veel extra verkeer van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Hilversum en Bunschoten, 9 kilometer en een half uur op onthoud. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen. Staat het daardoor helemaal vast. Een half uur verdraging ook. Bij Maarsbergen is bovendien de rechte rijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 van Gorkum naar Almere tussen Utrecht Veemarkt en Knopend Imnes. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort eerst voor Knopend Hoevelaken al een half uur vertraging, want daar is de weg dicht.